Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Amerikaanse overheid koopt 100 miljoen doses coronavaccin... van de farmaceutische bedrijven Pfizer en BioNTech. Daarbij is bijna 2 miljard dollar gemoeid. Om één persoon te vaccineren zijn twee doses nodig. Dus met 100 miljoen doses kunnen 50 miljoen Amerikanen gevaccineerd worden. De deal gaat alleen door als het vaccin veilig is. Dat wordt op dit moment getest. Het vaccin van Pfizer en BioNTech geldt als veelbelovend... net als dat van de Universiteit van Oxford, dat Nederland heeft besteld. In de afgelopen 24 uur zijn meer dan duizend coronabesmettingen gemeld in Roemenië, zegt de overheid daar. Het is het hoogste aantal besmettingen in het land sinds het begin van de corona-uitbraak. De regering heeft opnieuw de noodtoestand verlengd, ditmaal tot midden augustus. Voor Roemenië geldt code oranje. Dat betekent dat Nederlanders er alleen naartoe mogen voor noodzakelijke reizen. Bij het boerenprotest in de beeld zijn vijf mensen aangehouden. Volgens de politie verstoorden ze de demonstratie. Bij het protest tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet... zijn enkele duizenden boeren aanwezig. De sfeer is gemoedelijk. Wel werd het programma korte tijd stilgelegd... door de veiligheidsregio Utrecht... omdat niet iedereen zich aan de anderhalve meter maatregel hield. Het herstel van de door brand getroffen kathedraal van Nantes gaat zeker drie jaar duren. Dat heeft de hoofdarchitect gezegd. Door de brand van zaterdagochtend werden onder meer het orgel en de glas in loodramen verwoest. Het is volgens de autoriteiten nog te vroeg om te zeggen hoeveel de renovatie gaat kosten. Experts zijn nog bezig om de schade in kaart te brengen. Eerst werd gedacht aan brandstichting, maar gisteren zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken dat niets erop wijst dat de brand in de historische kathedraal is aangestoken.